ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Carmen Verheul met het NOS Journaal. De politie wil wietkwekers financieel harder aanpakken. Er is een computerprogramma ontwikkeld waarmee snel kan worden berekend hoeveel een partij hennepplanten waard is, hoe vaak de kweker al heeft geoogst en hoeveel stroom hij illegaal heeft afgetapt. Al die bedragen zal de kweker moeten terugbetalen. En als voorschot daarop neemt de politie waardevolle spullen in beslag zoals auto's en boten. Niet alleen werknemers, maar ook zelfstandigen die 42 jaar hebben gewerkt... kunnen in de toekomst op hun 65ste AOW krijgen. Hun uitkering wordt dan wel zo'n 13 lager. Al eerder was bekend dat werkgevers mensen die 30 jaar een zwaar beroep hebben ander werk moeten aanbieden. Als ze dat niet doen moeten ze het mogelijk maken dat ze op een 65ste kunnen stoppen. Daarvoor moeten ze dan 140% van het jaarsalaris betalen. Morgen rijden de treinen weer volgens het spoorboekje. Dat hebben de Nederlandse spoorwegen bekendgemaakt. De treinen rijden wel volgens een vakantiedienstregeling, zoals gebruikelijk rond de feestdagen. Vandaag rijdt al de hele dag ongeveer 80% van de treinen. Door het winterse weer is het treinverkeer al dagenlang ontregeld. In Gouda zijn sinds het weekend 23 jongeren opgepakt die te ver zijn gegaan bij het gooien met sneeuwballen. Ze gooiden ijsballen naar auto's of vielen automobilisten lastig. Enkele keren werden daarbij mensen beroofd. Van de 23 verdachten zitten er nog 7 vast. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging, vernieling en overvallen. Na de dood van een baby in Spijkenisse heeft de politie nu ook de moeder aangehouden. Samen met de vader, die al eerder is opgepakt, wordt ze verdacht van doodslag of dood door schuld. Het gezin telt nog drie kinderen die zijn ondergebracht op een geheim adres. Het weer. Vooral langs de kust valt nog een enkele winterse bui. Komende nacht droog, mistig en het vriest 4 graden. Morgen ligt de temperatuur overdag rond het vriespunt.